uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep zegt nog altijd niet te weten waar ze van beschuldigd wordt. Dat zei ze gisteravond in het VPRO-programma Zomergasten met Theo Maassen. Ariep vertrok vorig jaar oktober na anonieme klachten over haar gedrag. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie en mensen hebben gekleineerd. Maar naar eigen zeggen heeft ze nooit geschreeuwd of met deuren geslagen. Ze liet in zomergasten ook weten niet terug te willen keren naar de Tweede Kamer militaire koeplegers in Niger hebben het luchtruim gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de junta. De dreiging van militair ingrijpen wordt groter... omdat omliggende landen een ultimatum hebben afgegeven. De koeplegers in Niger moeten de staatsgreep terugdraaien... en de afgezette president Bazoum opnieuw installeren... maar daar lijkt de junta geen gehoor aan te geven. Naast militaire dreiging hebben omliggende landen ook zware sancties opgelegd aan Niger. De film Barbie heeft de grens van 1 miljard dollar gepasseerd. Barbie draait nog volop in de bioscopen... maar komt nu in de buurt van blockbusters als de laatste films van The Lord of the Rings en Harry Potter. Daarbij is het de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur in haar eentje een opbrengst van 1 miljard bereikt. De film die tot nu toe het meeste heeft opgebracht is Avatar. Die haalde bijna 3 miljard dollar op in de bios. En op het ATP-toernooi in Washington heeft Tellen Griekspoor verloren van de Brit Daniel Evans. Evans won de eerste set met 7-5. In de tweede set stond het 2-2... toen de wedstrijd ruim anderhalf uur moest worden stilgelegd vanwege regen. Evans bleef nadat de wedstrijd was hervat te sterk en versloeg Griekspoor in twee sets. Het was voor beide de eerste keer dat ze in een finale op een ATP 500 toernooi stonden. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui. Het is een graad of 12. Komende ochtend is het bewolkt en er valt nog een bui in het oosten. In de loop van de dag klaart het op en blijft het droog en zonnig bij een graad of 20.